1 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Slachtoffers van verkrachting of aanranding weten steeds beter de weg te vinden naar het Centrum Seksueel Geweld. Vorig jaar waren er 3250 meldingen, bijna 50% meer dan in 2017. Binnen het Centrum Seksueel Geweld werken artsen, politie en psychologen samen... zodat een slachtoffer direct alle hulp krijgt die nodig is. In de helft van de meldingen van vorig jaar ging het om acute zaken. Het centrum is blij dat slachtoffers zich vaker en vooral sneller melden. Dat de melding binnen een week gebeurt is belangrijk... voor het veiligstellen van sporen door de politie... het geven van medicijnen tegen SOA's... en het vergroot de kans op psychisch herstel. Het UMGC-ziekenhuis in Groningen blijft kampen met personeelstekorten. Van de 29 operatiekamers zijn er nu vier een jaar dicht. De verwachting was dat het tekort na een half jaar minder zou zijn... Maar onlangs, ondanks extra maatregelen lukt dat niet. Door het tekort lopen de wachtlijsten en de werkdruk steeds verder op, zegt het Groningse ziekenhuis. De openlijk homoseksuele priester Pierre Valkering uit Amsterdam is door het bisdom Haarlem ontslagen. Eind maart kwam hij tijdens de mis uit de kast. Dat was bij de viering van zijn 25-jarig jubileum. Valkering zei toen dat er over homoseksualiteit onder priesters altijd werd gezwegen in de Rooms-Katholieke Kerk. Bisdom Haarlem eiste meteen dat hij zijn werk zou neerleggen... omdat hij zich niet hield aan het celibaat. De priester weet nog niet of hij tegen zijn ontslag in beroep gaat. Door een datalek bij British Airways krijgt de luchtvaartmaatschappij een boete van 205 miljoen euro. Het is de hoogste boete onder de Europese privacyregels tot nu toe. Vorig jaar werden de gegevens van ongeveer 500.000 klanten gestolen. Volgens de Britse toezichthouder was de beveiliging niet op orde. Het weer wisselend bewolkt, soms wat zon, maar ook wat buien. Vooral in de noordelijke helft van het land. Het wordt 16 tot 19 graden.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 Ik vond het altijd toch zo leuk om de tweede uur te beginnen met een stukje cabaret. Ehm, ik heb gekozen voor Beppie van Paul de Leeuw. Heijn eh, bezorgapplicatie is geweldig. Eh, je hebt dus bezorgservice, maar deze is echt excellent. Dan kun je, eh, ik had even voor, dat is echt, echt geweldig hoor. Dat is echt top. Uh, even kijken hoor. code 7532, moet je zeggen dan. 7532, bestel, bestel, bestel. hoe, ehm, vier komkommers. vier komkommers, verzend, bewerkt ja, en dan gaan ze het gewoon bewerken. En dan binnen een half uur wordt het gewoon bezorgd daar waar je op dat moment bent. Ga via satelliet of zo, is echt geweldig. Maar zo geweldig. Ik mag mijn eigen Albert Heijn mag niet meer in. Ik heb een omgangsverbod. Ik heb een enorme ruzie gehad met mijn cachère. Nou ja, goed, zij begon. Maar ik maakte het af. En, <laughs> ja, ik, woon in, ik woon in het Gooi en ik heb in Bladikum ga ik al naar de supermarkt. Naar de, supermarkt. Ik doe altijd één keer in de week mijn, boodschappen zelf. Vind ik lekker. Dan heb ik een hele wagen vol met boodschappen. Kan ik de hele week er weer tegen. Nou, een paar maanden geleden ik ging dus boodschappen doen bij de supermarkt. En ik heb een wagen vol met boodschappen. En ik ga naar de kassa toe. Er zit een nieuwe cashier. Dus ik zet mijn spulletjes zo op de toonbank. Ik zeg goedemorgen. Ze kijkt me aan zegt ze, oh, eh, Zeg hallo, Padelo. Ik zeg hallo, Padelo. Ik zeg hallo Beppie. Hoe weet je dat? Staat boven je tiet. Scant zo de boodschappen. Zegt ze 101,13 euro. Ik zeg hier mijn pasje. Nee, bonuskaart. Ik zeg wat zeg je? Bonuskaart. Ik zeg ik heb geen bonuskaart. Heb je geen bonuskaart? zei, ik heb geen bonuskaart. Waarom heb je geen bonuskaart? Ik, ik, heb gewoon geen bonuskaart. Wil je geen bonuskaart? Ik, zei, ik hoef geen bonuskaart. Hoef je geen bonuskaart? Ik, hoef geen bonuskaart. Waarop ze geel door die supermarkt. Paul de Leeuw die wil geen bonuskaart. Dan doe ze rustig. Zegt ze, nou ik haal mijn eigen bonuskaart er wel even doorheen. 1,10 euro korting. Ja, topdag. Dus ik ga naar huis. Drie dagen later ligt in mijn brievenbus een bonuskaart. Die had die Beppie, die ik helemaal niet kende, had ze voor me aangevraagd. Mijn adres had ze gevonden. Met een briefje erbij. Hier, je bonuskaart. Groeten, Beppie. Dus ik ga een paar weken... Ik leg het gewoon bij mijn post. Een paar weken later, ik ga weer boodschappen doen. Althans, toen was zij er weer. Ik loop met mijn hele wagen <laughs> vol naar die kassa toe. Leg mijn spulletjes op de toonbank. Zeg nog hallo Beppie. Zeg ze hallo ook Hallo. <laughs> Paddeleuks. <laughs> Hallo. hallo. Ze scant zo mijn boodschappen. Zeg ze 101,13 euro. Zeg hier mijn pasje. Nee, bonuskaart. Ik zeg, zeg je? Bonuskaart. Oh, de bonuskaart. Ach ja. Ja, nee, bedankt. Maar die heb ik gewoon thuis liggen. Die ligt bij mijn post. Heb je bonuskaart niet bij je? Nee, ik heb mijn bonuskaart niet bij me. Heb je bonuskaart niet bij je? Nee, ik heb hem gewoon niet bij je. Wil je die bonuskaart niet meenemen dan? Nee, ik heb mijn bonuskaart niet, goed niet bij me. Paul de heeft zijn bonuskaart niet bij zich. Doe eens rustig. Ik zeg, je kan toch je eigen bonuskaart er doorheen halen? Nee, doe ik alleen maar mensen die zelf geen bonuskaart hebben. Ging mijn korting. ik ga naar huis. Drie dagen later ligt er zo'n bonus sleutelhanger in mijn die kan je dus aan je, aan je, sleutelbos hangen. Nou goed, een paar weken geleden ging helemaal mis. Ik ga met mijn zoon dus ga ik boodschappen doen op een zaterdagmorgen. Vroeg, want dan heb je nog de hele dag lekker heb je alles binnen in huis. Ik ga met mijn twee jongens ga ik naar de supermarkt toe. En ik, ik wil naar de kast lopen, een wagen vol hè. Ik zie haar alweer zitten. Ik denk, god, heb je haar ook weer? Maar, ja, ik, maar die andere rijen waren zo lang. En ik denk, ik laat me toch niet wegjagen in mijn eigen supermarkt door zo'n cashier hè. Dus ik zeg tegen de jongens, ik zeg, jongens, we gaan er gewoon op af. Dit kunnen we zit zo'n spruksje op de toonbank. Ik zeg, hallo Beppie, hallo Padre. Ik zeg, <laughs> hallo. Ze kent ze de boodschappen. Zegt ze, zijn dat jouw zoons? Ze nee, dat zijn de schoorsteenvegers. gaat wat boodschappen met me doen. <laughs> ze kent de boodschappen, 101,13 euro. Ik zeg, hier mijn pasje. En mijn bonuskaart. En mijn sleutelhanger. Yeah, I'm a single lady. I'm a single lady. I'm a single lady. 1,10 <laughs> euro korting. Ik wil weglopen, zegt ze, Paul de ja. Mag ik wel vlaggen? Ze ja. Mag ik voor jou een handtekening? Ik zei, nee, waarom krijg ik een handtekening? Ik zei, ik geef geen handtekeningen. En waarom geef ik geen handtekeningen? Ik zei, dat ga ik je uitleggen. Ik ben nu gewoon aan het boodschappen doen met mijn kinderen. Ik wil nu gewoon de vader zijn van mijn zoons. want mijn zoon zegt, waarom geef je geen handtekeningen? Dus <laughs> hou je kop of verkoop je. Want die cashier zegt, nou, je kan wel zien van wie die het heeft. En toen werd ik me toch link. Ik heb er zo over de toonbank heen getrokken. En gezegd, Beppie, het zijn mijn genen niet. Dit zijn mijn genen niet. Ik heb zo die bonuskaart anaal bij de weg gewerkt. en toen liep ik ook nog sneeduizend. duizend. En toen ben ik weggelopen. Nou goed, ik mag dus mijn eigen Albert Heijn in. Dus ik heb die application heel hard nodig. Ik kan mijn eigen boodschappen bestellen. Maar ik wil u iets anders. Ik wil u een foto laten zien van mijn eerste vriendinnetje Belinda. En daarmee, ik heb een foto-application. Dat heet Fotobeamen. En dan kun je al je foto's in je fotoalbum... kun je gewoon projecteren op grote witte, witte vlakken. Dus ik ga u gedurende de avond wat leuke foto's laten zien van mijn leven. Het eerste foto is dus van Belinda, mijn vriendinnetje. Ik was vier jaar, zij ook. Ehm, nou, die komt op de P terecht. Belinda. Nou, en dat geloven we dan wel van die foto's. Wij gaan lekker door uh, naar deze conferentie met eh, de artiest in het licht. En eh, dat is vandaag Andrew Fletcher van de uh, Deepesh Mode. En nou heb ik, waar heb ik mijn jingeltje, Mijn jingeltje van de artiest in het licht. Nou, doen we het zonder jingeltje, kan ook. Ehm, oh, hier staat hij natuurlijk. <laughs> Oké, uw aandacht voor de artiest in het licht van vandaag. artiest in het licht. Fletcher van de Depeche Mode, bijgenaamd Fletch. Eh, hij is een eh, Brits muzikant en dus lid van de Depeche Mode. En vandaag is hij jarig. Hij is geboren in Nottingham op 8 juli 1961. Dat betekent dat hij vandaag 58 is geworden. En hij begon zijn loopbaan als bassist in de band No Ram Romance in China... samen met schoolvriend Vince Clark... De band richtte zich qua stijl op The Cure. En in 1979 ruilde Fletcher de bas om voor een synthesizer... en richtte hij samen met Clark en Martin Gore de band Composition of Sound op. Nou, nadat Dave Graham als zanger toetrad eh, tot de band... werd de naam gewijzigd in Deepesh Mode. Tot zover. We gaan eh, nog even één nummer draaien en dan ga ik contact zoeken met Joop van Nes... om een terugschouw te doen op het weekend. top is looking out for number one. I mean, you keep looking out for number one. Every night is a different game. We gotta work for our fortune and fame. Success is a ladder, take a step back, and the people will remember your name. Yes, I found out all the tricks of the trade, and that there's only one way you're gonna get things done. I found out the only way to the top is looking out for number one, and that's me. I'm looking out for number one. ja, ja. En zo zijn we weer twee nummers verder. En helaas heb ik Joop van Es niet te pakken kunnen krijgen. Dus we gaan niet horen wat er het afgelopen weekend allemaal gebeurd is... want ik kan het u niet vertellen. We gingen nu uh, eruit met eh, Looking Out for Number One. En daarvoor hebben we geluisterd naar Rare Earth met Get Ready. En eh, Looking Out for Number One was van Backman Turner en Overdrive. Nou, laten we maar met een liedje dan verder gaan. En dan gaan we zo'n beetje richting het regionale nieuws. Weer een update. En eh, dat gaan we in ieder geval doen met Allen Clark. Whatever. no Nothing that I did was good enough If I wasn't reaching for the stars now The story of my life I say whatever Whatever, whatever, whatever Yeah I don't worry about things the way I did before Maar nou, en als we dan toch met uh, Zandvoortse artiesten bezig zijn... gaan we maar meteen door naar Wendy Moore met Zo Over, Zo over Fake Friends. The city draws shadows on the walls With faces I don't know at all Fake smiles this. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you if I never had you. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over. come running back to me It all makes sense, it's feeling to me Now that I can see you're just a loose end I'm so over fake friends I only see two-faced people in the crowd How nice to invite me just to leave me out I see now you really feel like I got you some slack But I won't turn around just for you to stab my back it's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over fake friends. Tired of the pretend. I mean But I'm just over fake if you are in need or you come running back to me, it all makes sense. I can see you're just a forget no more. I've been there before, I've been there before. I recover and remember how you didn't care when you weren't there. I'm so over fake friends, tired of the pretend. did I mean to. friends. Nou, en als we dan toch met, eh, met Zandvoorts artiesten bezig zijn... dan eh, gaat deze er ook in. Lea met Memories. may be gone, but we still love you. I don't know what we're doing without you. Don't know how we are going to survive alone. You were always telling stories like only you can do. Just remember, we still love you. Your body may be gone but the memories live on And we'll never forget How you used to smile And your body may be gone But the memories live on And that sickness and the pain Are finally gone Yeah, we cried a lot of tears, but we tried to smile like you. And when we think about all those memories, smiles are stuck on our face like glue. And I think no one can forget you. Even if we try, you were such a big part of all our lives. We thought you'd never die, and your body may be gone, but the memories live on will never forget how you used to smile. And your body may be gone, but the memories live on. And that sickness and the pain are finally gone. Finally gone. But the memories live on, and we'll never forget how you used to smile. And your body may be gone, but the memories live on, and that sickness and the pain are finally gone. Finally gone. Ja, ja, finally. Ach, finally gone memories eh, van uh, Lea Bos. En nou, weer een Zandvoortse. Nou, ik doe, ik doe nog één Zandvoortse. Die ga ik dan ook niet vergeten. Veel te goed, die gozer. Bas Romein met Molina uh, Wandering.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 Bas Romein en Molina met het nummer Wandering. Prachtig om naar te luisteren. Dus we hadden even <laughs> een kleine reeks Zandvoorters. Maar eh, ja, die hebben me wel opgehouden van het nieuws. Dus we gaan even heel snel naar de nieuwsberichten. Hoop ik. nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, eh, het, Zandvoort en regio hè, is het, dat weet u wel. Want ik neem u mee naar Heemstede. Want daar zijn deze week aan de Sparrelaan in het Wandelbos Groenendaal... En dat is aan de Herenweg tussen de Sparrelaan en de Adriennelaan. En bij de ingang van de Linnaeushof aan de Glipperwegkolonies... Uh, zijn er kolonies van de eikenprocessierups aangetroffen. De verspreiding van de brandharen vanuit de rupsenkolonies vormt een risico voor de volksgezondheid. Dit uitzicht vaak in jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Nou, daarom is het van groot belang om nieuwe locaties van nesten van deze rupsen zo snel mogelijk te melden. Als u, eh, dat geldt dan voor de regio Heemstede. Dat is uh, eh, www.heemstede.nl rupsen. Bij constatering van uh, rupsennesten in openbaar gebied... worden de bomen afgezet met lint. En eh, eh, er worden dan gespecialiseerde bedrijven ingeschakeld... om de nesten weg te zuigen en te vernietigen. Ja, op particulier terrein is de betreffende eigenaar hier zelf verantwoordelijk voor... om dat te ondernemen. Eh, ik heb u net gemeld waar u het kunt melden in Heemstede... maar nu ze al naderen kan het zomaar zijn... dat ze ook de grenzen van Zandvoort gaan opzoeken of overschrijden. Dan kunt u bellen met het telefoonnummer 14023... en dan noemt u de gemeente waar u zich bevindt op dat moment... Goed, dan hebben we ook een, een leuk nieuwtje van eh, de... Uh, wacht even Van het stoomgemaal in Halfweg. Want op zondag 14 juli 2019 is het stoomgemaal halfweg geopend. En tijdens die openstelling gaat de stoommachine weer draaien. Uh, het eh, draait, eh, tenminste het, het, museum is geopend van 10 tot 4 uur die dag. En de stoommachines worden gedraaid om half 12 gaan ze ze opstarten. En dan draaien ze tot 4 uur. Nou, eh, voor de kinderen eh, is er van alles ook te zien. Het is hartstikke leuk om een keer naartoe te gaan. Er zijn modelstroommachines, eh, de meterman die proefjes doet... de smid die gloedvol vertelt over vuur en ijzer... en ze dan ook de smeethamer laat hanteren. En de vrijwilligers die alles over stoomtechniek en historie van het stoomgemaal weten... geven graag uitleg en beantwoorden de vragen... Nou, de, de trein is op vijf minuten afstand tegenwoordig. Dus wat houdt er nog tegen? 14 juli eh, van 10 tot 4 uur. Dan heeft, dat ga ik nog even herhalen, de oproep van de politie voor getuigenissen. Er is eh, op eerste Pinksterdag heeft er een ongeval plaatsgevonden eh, rond 1 uur... waarbij een 76-jarige man zwaar gewond is geraakt. Hij was met zijn fiets ten val gekomen op de Duinlustweg... En eh, het slachtoffer is 21 juni in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. En de politie is nu dus op zoek naar getuigen. Eh, de omstanders die eerste hulp hebben verleend. En ehm, mensen die de wielrenner hebben gezien, die is doorgereden. De wielrenner, eh, daar is alleen bekend van dat hij een fel oranje shirt aan had... met aan de voorkant eh, witte letters en dat hij heel hard fietste.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 Vanaf woensdag gaat de temperatuur omhoog naar 21, 23 graden, maar de kans op regen neemt toe. Vanavond en de komende nacht is er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 10. Morgen blijft het ook droog en er zijn naast wolkenvelden ook perioden met zon. En de temperatuur gaat stijgen naar maximaal 19 graden. En dan was dit het weerbericht volgens weerman eh, Rico Schreuder. Goed, gaan we terug naar ons muziekprogramma. En u had hem eh, net al een klein beetje gehoord, want ik liet per ongeluk het nummer doorlopen. Dus er gingen twee nummers door elkaar. Maar nu mag hij in zijn eentje. Je loog tegen mij van druk werk. er geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Ah, nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom mij vragen op hoe Je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. geloofd. Je bent heel wat van plan. weer in je pik. Je zei, ach, stap jij uit de bank. Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het bak. Ah, je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht helemaal vol in de was is, schat, denk je dat je man kan. Dus zes schat, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht, dat ik helemaal blind was. is schat, denk je dat je man kan. schat, je bent heel wat van plan van plannen, van plannen. Wat ben je nou van plan? Ja, dat wil ik ook wel eens weten. Wat is hij nou van plan eigenlijk? Nou, ik weet wel wat ik van plan ben. Want eh, ik, ik, ik heb een heerlijk vrolijk nummer meegenomen. En ik ben toch echt van plan om die nu te gaan draaien. Piet Philly met Favorite Song. I just love like the So you got me feeling lifted like outer space You got that profoundness like the lyrics I crave I just wanna write your car You're my favorite song You're my favorite feel blue, like it was something missing. But you revealed the truth, and now I feel such blessing. Yeah, you know it's real, it's how we feel. You always listen, yeah, you know the deal. You're my favorite song. My favorite song. You're my favorite song. My favorite song. You're my I just love like the bass So you got me feeling lifted like outer space You got that profoundness like the lyrics are crazy I just wanna write you cause you're my favorite song ja, my favorite song, Pete Philly. heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou waren we net natuurlijk bezig met zo'n riedeltje... met allemaal eh, zandwoorders achter elkaar. He, eh, Alain Clark, Wendy Moore, eh, Lea Bos... en daarna Bas Romein met Molina... Maar we hebben natuurlijk nog een dame in ons dorp gehad. Nou, ze gaat vast en zeker nog wel een keer naar ons terugkomen. Want ik heb vernomen dat ze ons ontzettend mist. En dan heb ik het natuurlijk over Katisa Melotin, oftewel Rhodes. En zij schreef dat prachtige nummer Speak Now. don't let fear dan met Zandvoort is toch uh, op een rijtje bezig zijn... dan mag deze natuurlijk ook niet ontbreken, hè? Yves Berendsen. De dag begon zoals elke morgen. Met in haar hoofd steeds weer dezelfde zorgen. Ze ziet het niet als een probleem. Ze slaat zich er op haar manier doorheen. Hoe zou het dan gelopen zijn zonder kinderen? Nu de keuze had muziek brengt haar weer terug naar toen Ze zou het nu zo graag anders doen Want als ze danst, voelt alles anders Op elk moment waar ze wil zijn gelooft haar hart er nog steeds in. Wat als ik nu eens overnieuw begin? Het gaat voortdurend door haar hoofd. Of wordt het vuur langzaam gedoofd? Hoe zou het dan gelopen zijn met een ander? Nu de keuze had. De muziek brengt haar weer terug naar toen zou het nu zo graag anders doen. Want als ze dan voor alles anders. Op elk moment waar ze wil zijn. Op elk moment waar ze wil zijn. Want als ze danst, voelt alles anders. En wat ze voelt, gaat niet voorbij. De hele wereld nog gaan zien. Wordt altijd onbereikbaar, over alle grenzen heen. Haar iets te dromen achterna. Want als ze danst, voelt alles anders. En wat ze voelt, gaat niet voorbij. Yves Berends eh, met eh, Als ze danst. En eh, gisteren was onze collega Roy van Buringen jarig. En voor hem draai ik een nummer en daarmee sluiten we deze uitzending dan ook meteen af. Eh, het nummer is van Etzilia Rombly, De Liefde van Je Vrienden, voor Roy van Buringen. Donderdag is hij weer eh, tussen 12 en 2 te horen bij Zandvoort Lunch. En woensdag kunt u luisteren naar Hans Wassenaar. Deze is voor jou, Roy. En eh, ik ben er over drie weken weer. Hoi, hoi, bedankt voor het luisteren. liefde van je vrienden sleept je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één.